De Verenigde Staten brengen zo'n 10.000 militairen naar Haiti om te helpen bij de verdeling van de hulpgoederen en om onlusten te voorkomen. Het aantal van 10.000 is vermoedelijk maandag al bereikt. De Amerikaanse minister van Defensie Gates zegt dat het leger er niet voor voelt om hulpgoederen uit vliegtuigen te droppen, omdat dat kan leiden tot gewelddadige onlusten. In de hoofdstad Port-au-Prince is al een opslagplaats van de Verenigde Naties geplunderd en ook winkels worden leeggehaald. En minister Hirschballin laat 56 Haitiaanse adoptiekinderen versneld toe in Nederland. Het gaat om kinderen van wie al is vastgesteld in welk gezin ze komen... en waarover de rechter in Haiti een positieve uitspraak heeft gedaan... maar die nog niet alle uitreispapieren hebben. Het ministerie van Financiën zegt dat er geen sprake kan zijn van nieuwe onderhandelingen met IJsland... over terugbetaling van de Eight-de tegoeden de IJslandse premier Sigurdardottir zei vandaag dat ze opnieuw om de tafel wil om een akkoord met gunstiger voorwaarden overeen te komen. En daarmee hoopt ze de oppositie in IJsland te overtuigen en een referendum te voorkomen. Het ministerie van Financiën zegt dat het officieel nog geen verzoek van IJsland heeft gekregen om opnieuw te onderhandelen. Oranje supporters krijgen langer de tijd om kaartjes te kopen voor het WK later dit jaar in Zuid-Afrika. De FIFA heeft toestemming gegeven om ook nog kaartjes te verkopen tussen 9 februari en 7 april. Eerst mocht het alleen maar tot 13 januari. Onder meer de KNVB had om meer tijd gevraagd, omdat het een tijdrovende zaak is om een reis naar Zuid-Afrika te plannen. De voetbalbond rekent erop dat er tussen de 5000 en 10.000 oranje supporters per wedstrijd het stadion in kunnen. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni in Johannesburg tegen Denemarken. Het weer. Vanavond en vannacht nevelig en lichte vorst.